uur. Dilketeert met het NOS-journaal. De gasbaten zijn dit jaar lager dan verwacht. Minister Dijsselbloem zei in het televisieprogramma Pauw... dat er tot nu toe anderhalf tot 2 miljard euro minder is binnengekomen... dan waar hij op had gerekend. Oorzaak is het terugschroeven van de gaswinning in Groningen. Ook de lage olieprijs speelt mee. De ouders van Michael Brown, de zwarte tiener die vorig jaar werd doodgeschoten in Ferguson, stappen naar de rechter. Ze beginnen een civiele procedure tegen de agent die de ongewapende jongen doodschoot. De agent wordt niet vervolgd omdat hij schoot uit zelfverdediging. De ouders van Brown zeggen dat ze nieuw bewijs hebben dat een ander beeld schept van wat er is gebeurd. Terreurbeweging IS heeft in Irak opnieuw kunstschatten verwoest. Het gaat om opgravingen in de ruïnestad Nimrud. Volgens Al Jazeera heeft IS onder meer een paleis en meerdere standbeelden met zwaar materieel bestormd. Vorige maand verwoestte het jihadleger ook al een aantal kunstschatten, toen in de buurt van Mosul. In India heeft een woedende menigte een man gelincht die werd verdacht van verkrachting. Honderden mensen bestormden de gevangenis waar de man zat, sleurden hem naar buiten en trokken hem aan een touw door de straten. Uiteindelijk hingen ze hem op aan een toren. Bij de onrust in India werden ook winkels vernield en raakten twintig mensen gewond. In Duitsland zijn de voorrondes van het Eurovisie Songfestival verrassend geëindigd. Toen de winnaar bekend werd gemaakt zei hij direct dat hij bij nader inzien toch niet naar de finale wil. Zanger Andreas Kummert voelt zich naar eigen zeggen een te kleine muzikant. Duitsland vaardigt nu de nummer 2 af naar de finale die eind mei wordt gehouden in Wenen. Het weer nog. De dag begint bewolkt en op de meeste plaatsen is het droog.